Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakbonden maken zich zorgen over de verkoop van chemiebedrijf Sabic in Limburg. Gisteren werd bekend dat de Saoedische eigenaar de petrochemische fabriek verkoopt aan een Duitse investeringsmaatschappij. Naar verluidt voor een half miljard dollar. De bonden zeggen dat ze van niets wisten en dat ze zijn overvallen door de overname. Ze vrezen vooral voor de 900 arbeidsplaatsen. De toekomst was sowieso al onzeker, want Sabic overwoog de fabriek op het Gemelot-terrein in Geleen te sluiten. Door de verkoop is dat voorlopig van de baan. In Tilburg is het dak van een groot bedrijfspand ingestort, mogelijk door de sneeuw. Het gaat om een transport- en opslagbedrijf op industrieterrein Vossenberg. Woensdag zakte al ongeveer 1000 vierkante meter van het dak in. Daarbij ontstond een scheur in de gevel. Het pand werd toen ontruimd. Gas en elektra werden afgesloten. De afgelopen avond volgde een veel groter deel van het dak... dat zo groot is als vijf voetbalvelden. In Almere is het dak van een school verzakt. Over de omvang van de schade is niets bekendgemaakt. Wel dat het Baken Stadcollege in ieder geval tot en met maandag dicht blijft. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen... die de militaire macht van president Trump moet beperken. Er staat onder meer in dat hij toestemming van het congres moet hebben... voordat hij Amerikaanse troepen in Venezuela stationeert. Vijf republikeinen steunden de resolutie, waardoor die een meerderheid kreeg. Trump reageerde woedend. Hij zegt dat de vijf de nationale veiligheid ondermijnen... en dat ze nooit meer herkozen mogen worden. De resolutie zal waarschijnlijk niet van kracht worden... omdat Trump vetorecht heeft. Het weer. In het noorden valt sneeuw en het waait flink. Het is daar rond het vriespunt. Lokaal kan het glad zijn. Elders regen en minder wind bij 1 of 2 graden boven nul. Overdag ongeveer hetzelfde.